met het NWS Journaal. Bij demonstraties voor en tegen de komst van asielzoekers in Amersfoort zijn vijf mensen aangehouden. De politie pakte drie mensen op voor het gooien van vuurwerk. Twee anderen werden aangehouden voor het beledigen van agenten. Er werden rookbommen en vuurwerk gegooid. En de ME moest worden ingezet om twee groepen uit elkaar te houden. Amersfoort presenteerde drie weken geleden het plan om 750 asielzoekers op te vangen. Afgelopen avond sprak de gemeente over het creëren van draagvlak en betere communicatie over AZC's. Bij een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen zijn zeker zes doden gevallen. De beving had een kracht van 6,9 en was op het eiland Cebu. In de grootste stad daar zijn veel huizen en wegen beschadigd. En ook is de stroom op veel plekken uitgevallen. Het epicentrum van de beving was in zee op zo'n 17 kilometer vanaf de kust. De Haagse band Sonmieu is de winnaar van de Gouden Notenkraker 2025. Volgens collega-artiesten had de band de meest bijzondere en invloedrijke live prestaties van het afgelopen seizoen. De prijs is gisteravond uitgereikt in poppodium Hedon in Zwolle. Zangeres Hanna May werd uitgeroepen tot beste nieuwkomer en won daarmee de zilveren notenkraker. De Gouden Notenkraker wordt sinds 1974 uitgereikt door muzikanten aan muzikanten. En Ajax is hard onderuit gegaan in de tweede speelronde van de Champions League tegen Olympique Marseille. Al na 25 minuten stonden de Amsterdammers met 3-0 achter. En het werd uiteindelijk 4-0. Door die nederlaag staat Ajax nu op de 35e en voorlaatste plaats in de competitiefase van de Champions League. Bij de wedstrijd waren Ajax-supporters niet welkom... omdat er bij de vorige wedstrijden ongeregeldheden waren met supporters. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en is het 2 tot 6 graden. In het zuiden en zuidwesten is er kans op nevel of mist. Later overdag is er veel kans op zon, maar ook op dichte bewolking.